maan schijnt helder over Hollands kusten. De Nederland ik morgen vroeg in zee. Kaptein, matrozen, stuur wij allen rust Vermoeid van het harde werken op de ree. Maar Kim de man kan nog lang niet slapen. Ligt in zijn kooi te voeren en te vapen. Dan springt hij op en leunend tegen het wand. Neemt hij zijn instrument ter hand.

Nederland moet in Colombo landen. De jongens staan daar dadelijk aan de zwier. En maken ze het wat warm, dat is geen schande. Voor echte zeeman geeft daarom geen ziel. Maar Jim houdt niet van al die dwaze dingen. Zit liever bij de harmonica te zingen. En als hij bij het spelen zich laat gaan, dan kan geen meisje hem tijden van de leer zijn nu vergeten. De Nederland is niet meer in de vaar. Ook Jim is al en vrij geheel versleten. En leeft nu van hetgeen hij heeft gespaard. Maar in de dorpskroeg spreekt nog meer jongen. Van het lied dat eens door Jim daar werd gezongen. Vraag het Jim dan lachen zingen een spoor van zingen allen luid. underneath, the sun, with all the need, one all amazing, full moon and the sun, to thy